Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De criminaliteit in Nederland is het afgelopen jaar verder afgenomen. Dat zei de korpschef van de nationale politie Bouwman bij Knevelen van den Brink. Volgens Bouwman waren er vorig jaar bijna 5% minder inbraken dan in 2012. Het aantal overvallen daalde met 18%. Volgens de korpschef is het aantal berovingen in een paar jaar tijd bijna gehalveerd. De cijfers passen in een trend die al een paar jaar aan de gang is. Bouwman stelt dat de reorganisatie van de politie heeft bijgedragen aan het verminderen van de criminaliteit. De angst was dat de introductie van de nationale politie tot minder daadkracht zou leiden, maar volgens Bouwman is het omgekeerde gebeurd. De hoogte van de bedragen die in Nederland worden uitgekeerd aan smartengeld na een ongeluk of medische fout liggen aanmerkelijk lager dan in andere EU-landen. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Rechters hanteren als eikpunt nog steeds een bedrag uit 1991. Toen kreeg iemand die door een medische fout HIV had opgelopen 136.000 euro. In andere Europese landen zijn de bedragen wel gestegen. Zo is het hoogst uitgekeerde bedrag in Duitsland 650.000 euro... en in Groot-Brittannië bijna 4 ton. Nederland heeft geen rekening gehouden met de inflatie. Vergeleken met 15 jaar geleden kun je volgens de onderzoekers zeggen... dat er nu eigenlijk minder wordt betaald. Een vooraanstaand Italiaans lid van het IOC heeft kritiek geuit op het besluit van de VS om vier openlijk homoseksuele vertegenwoordigers te sturen naar de opening van de Olympische Winterspelen. Volgens de IOC'er hoort politiek niet thuis op de Spelen. Nederlandse COC is een petitie op internet begonnen tegen het sturen van koning Willem-Alexander en premier Rutte naar Sochi. Het weer vannacht veel bewolking en regen, maar soms is het ook een tijdje droog. Temperatuur ligt rond de 5 graden.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 Met muziek van Heinde en Verre. Er is tijd voor tracks. Tijd voor wereldmuziek. Af en toe een jazzplaat tussendoor. Kortom, niet alle, maar wel bijna alle genres komen aan bod. Daarmee doet ook de nacht niet anders. Dit is ook uit Book of Dreams. Dat was een LP. Een LP gemaakt door de Steve Miller Band. Swingtown. 77 van die LP Book of Dreams... die gemaakt wordt door de rechter de Steve Miller Band. Daarvoor had je dan Book of Dreams gezongen door Suzanne Vega. En die Suzanne Vega die komt binnenkort in Nederland over een maandje. Dan zal ze, dat zal zijn op 16 februari een optreden geven in Paradiso Amsterdam. Vanavond, afgelopen avond in datzelfde Paradiso... Een optreden van een band die uh, langzamerhand bekender, bekender en bekender gaat worden. En dat mag ook wel, want ze maken leuke muziek. Ik heb er ik heb het over de baby samples. I just can't shake it. You've got your reasons, I've got mine. Mm, when it van iets uh, te vroeg met de zang. Pete Doherty, de zanger van de Baby Shample, Sequel to the Prequel. Dat is de titel van het meest recente album. En afgelopen avond heb je ze kunnen zien, bewonderen en beluisteren in Paradiso, de Baby Shambles. middle Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. I'm wide-eyed and I'm so damn cold eerste muziek. Die eerste muziek die zo'n vijf minuten geleden hoorde... Eh, die was van het gezelschap The Moving Hearts. Afkomstig uit dat land. Moving Hearts met Storm. Strong, dat kwam daarna. dat is weer een club, muzikantenclub die uit Engeland komt. London Grammar, de naam van de band. En die komen naar Nederland toe. Moet je nog even wachten. 3 maart, dan eh, zullen ze in ons land optreden. En wel in de Melkweg. Ja, ik heb een vertraging op mijn eh, mengpaneel. Eh, ik wil... Mm, mm, mm, nou, nog een keer. Ja, er is... Eh, <laughs> nou, we even kijken wat er allemaal voor een uh, is. Strong en of na de vertraging. Startproblemen. you strong enough to be my man? My geleden toen de allereerste LP van Sheryl Crow verscheen. Het album Tuesday Night Music Club. Met erop meteen al een aantal eh, aanstekelijke hits. Run Baby Run bijvoorbeeld stond erop, maar ook All I Wanna Do. Dat kan je erop vinden. En deze Strong Enough was er ook op te vinden. Kidda, we gaan iets ouds bewerken. Van The Shades of Blue, het nummer Oh How Happy. loneliness and the sadness, personal problems, everyday life, the desire for release from long hours of labor, and the hope for a better life hereafter. het oer-origineel, dat komt uit 1966 van The Shades of Blue. Oh, how happy. Maar vorig jaar werd het bewerkt door eh, een DJ, een music producer, zoals het dan heet. Kidda, dat was een pseudoniem. Daaronder die werkte die. En hij gaf het ook een andere titel. Oh, how happy werd Strong Together. En Oh, how happy werd in die vorm een hit vorig jaar. Dit zijn de wetter Chili Peppers. Zepper Song. Can I get your minnend Amerika naar kijkt. De finale van de Super Bowl. En die wordt dan uitgezonden op 2 februari, de Super Bowl. En dat gaat dan om eh, die American Football finale. Belangrijk is dan ook de rust waar eh, doorgaans eh, beroemde artiesten optreden. Van Amerikaanse bodem meestal ook. Bruno Mars zal er optreden en die zal daar samen optreden met Red Hot Chili Peppers. Die hoorden weer van een tijdje geleden met de Zapper Song. Voetbal. Dat is toch weer iets heel anders dan ons Nederlandse voetbal. Het was tijdens het laatste seizoen voor de Europa Cup. De ploeg van Ajax kwam van het vliegveld en arriveerde in een klein Tsjechisch dorp. De volgende morgen, dinsdag, gingen zij allen onder leiding van de trainer naar het veld. Nadat de oefenmeester in het gras was neergezeten, begon hij te spreken. De jongens wisten dat nu de tactiek besproken zou worden en legden hun oren dus te luisteren. Maar een van hen, Johan Cruijff, haalde een spel kaarten uit zijn trainingspak dat hij voor zich uitspreidde. De trainer zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de oefenbijeenkomst werd de speler gestraft en in de kleedtent bij de voorzitter van de vereniging gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, meneer Michels? vroeg de voorzitter. Hij zat de kaarten op het veld, luidde het korte antwoord. Wat heb jij daarop te zeggen, knaap? vroeg Jaap van Praag. Heel veel, luidde het antwoord van de zelfbewuste voorhoede-speler. Dat zullen wij hopen, Johan. Want als je geen redelijke verklaring voor je opmerkelijke gedrag weet te geven... dan ben jij goed de zak, vogel. De voetballer antwoordde... Meneer Van Praag, ik twijfel er niet aan of ik zal erin slagen... u geheel en al te overtuigen van de oprechtheid van mijn intenties. Nadat hij dit gezegd had, begon hij zijn verhaal. Zie eens hier, meneer Van Praag. Als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één bal is. En de twee vertelt mij dat het veld in twee helften verdeeld is. De linkerhelft en de rechterhelft. Zie ik de drie, dan denk ik aan de scheidsrechter en zijn twee assistenten, de beide grensrechters. De vier herinnert mij aan de vier spelers die in het 4-2-4-systeem de voorhoede vormen. Dat zijn namelijk van links naar rechts, de rechtsbuiten, de rechtsbinnen, de linksbinnen en de linksbuiten. De vijf doet mij denken aan de vijf exemplaren die tot nu toe van mijn grammofoonplaat verkocht zijn. De zes brengt mij op een geheel andere gedachte. Dan zie ik het rugnummer voor mij van mijn medespeler Henk Groot. Nummer 7 herinnert mij aan de zevende dag van de week, de zondag. Voor u een rustdag, voor mij echter een normale werkdag. Bij de 8 wil mij op dit moment niets te binnen schieten. Bij de 9 denk ik aan de afstand van 9,5 meter die men in acht moet nemen bij een vrije trap. Bij tien denk ik aan het tienwoord. Zie ik de koning, dan denk ik aan Piet Keizer. De vrouw in het spel doet mij denken aan een 1-2-combinatie, maar dan toch weer anders. De boer van het spel is meneer Michels. Als ik de harten zie, dan denk ik aan de harten die sneller gaan kloppen bij het schoppen. Zie ik de schoppen, dan denk ik aan de ruiten die vroeger sneuvelden door mijn trappen. Bij klaveren denk ik aan konijnen. Als ik de cijfers op de kaarten van de 2 tot de 10 achter elkaar zet... dan denk ik aan het transferbedrag dat men in Zuid-Amerika voor mij wil betalen. Als ik het totale aantal kaarten, 52, vermenigvuldig met het aantal kleuren, dat zijn er vier... en dan nog eens met de troeven, 13 in getal... en ik de uitkomst hiervan vermenigvuldig met 10... dan kom ik precies op het aantal beschikbare plaatsen in het Ajax-stadion... Als ik de uitkomst hiervan deel door het aantal dagen van het jaar... en vermenigvuldig met de maanden van het jaar... zit ik mij zeker een uur geconcentreerd rot te rekenen. Ziet u, meneer Van Praag... Mijn speelkaarten betekenen voor mij een training, een bezinning en een broodwinning tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want de voorzitter, dat was ik. Frans Halsma. En het zou eh, dit jaar precies 75 jaar geleden zijn geweest dat hij was geboren, dat hij is geboren. En het is ook eh, precies 30 jaar geleden dat hij overleed, Frans Halsma. Er komt een hommage op 3 maart in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam... door zanger en theatermaker Marijn Brouwers. Frans Halsma, de training met daar in de hoofdrol eh, Johan Cruijff, die ook weer in het nieuws was... omdat er eh, een persconferentie was vanwege het feit dat over een maand... 24 februari zal dat zijn, een serie start bij de VPRO. Een dramaserie onder de titel Johan... met daarin uh, Cruijff Centraal. Ik ben benieuwd. Maar goed, dat duurt nog een maand, die serie. And if you see night man sending laughter from a can. Go tell him that the dream still fits the plan. And that's why we're waiting at the table. Yes, he's welcome at the stand, and I won't mind. The moment you can say that you saw in a dream, how you can let me know anyway that you've seen a day. No more to pay. trouble came in droves but we drove it away. We get, we get by with no words to say. We get by waiting, always waiting to get paid. Darling, we get by giving too much away. No, baby, I won't lie. I didn't want to say until I heard in a dream how I can let you know. dream still fits the plan. Newtown uit het Verenigd Koninkrijk. En wie weet kom je wel tegen een van de vele festivals... die er de komende zomer weer zullen zijn. Nick Mulvey de naam van de zanger Nitrus, de titel van het liedje neemt februari... komt in ieder geval al in Nederland voor een aantal optredens te weten. Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam, maar ook in Brussel is die te zien. Deze Nick movie met zijn uh, eh, Nitrus. Vince Joyce, dat is ook een... Uh, Joy, moet ik zeggen. Dat is ook een eh, aankomend talent. Ook zo'n singer-songwriter. En die komt uit Australië. Melbourne, om precies te zijn. Luister naar hem, luister naar het nummer Riptides. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dreams. klinkt anders met Roel Koeners. between two loves, the old and the new. Riptide, lost in a riptide, where will it take me? What shall I do? My heart is tossed on a sea of emotion one love offers romance, the other devotion. A new love is calling, the old love is pleading. I'm caught in a riptide. What shall I do? klinkt en dat is het ook. Het is 80 eh, jaar oud wat je net hoorde. De zanger El Boli, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk... die in die jaren 30 wel heel populair was. Je hoorde hem hier met het nummer Riptide. En Riptide, dat is ook de titel van een uh, eh, spiksplinternieuw nummer... dat ik je liet horen. Vance Joy, de naam van de Australische zanger... die zijn Riptide bezong. En Riptide van El Boli is eh, een aantal jaren geleden ook weer de hitparade ingezongen door Robert Palmer. We best of both worlds. We want it slow and hot. We like to taste revenge, yeah, but we can't waste the shot. We want to see from both sides. Palmer. 1978 toen had hij zijn eerste hit in Nederland. Robert Palmer en The Best of Both Worlds. Zo dadelijk hier in de nacht ging dans bij de Vader op Radio 1 een eh, enkele opname uit het historisch archief, ons varen historisch archief. Eerst nog even deze nieuwe single voor de Australische zangeres Lorde. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send yourself. We live in cities. You'll never. Nou, laat ik het iets preciezer zeggen. Ze komt uit het werelddeel Australië, maar ze komt uit het land Nieuw-Zeeland, Lord. De naam van de zangeres had al een hit hier in Nederland met, eh, en verder in de wereld ook met eh, Royals. Nog zeer jong. En dit is de nieuwe single Team van Lords. Pure Heroin is de titel van de debuutalbum. Ik zei het al, iets uit het historisch VARA-archief. Ik neem je mee naar Denk aan Henk, 15 april 1998. Toen was daar het optreden van de uit Zweden afkomstige zanger Eagle Eye Sherry. I'm so tired of falling in love, fighting it in the air to fall out. Can't deny it. I feel it inside. I keep its fire. Oh, you can't hide. I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again, girl. This time it's with you. When I fall, it's always the same so tired of playing this game. Been so long now since I gave up my heart. I've kept it locked down. I don't wanna get it on. Let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Or can you promise me that I'm falling in love again? don't wanna take a chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give it, I promise I'll hold on and never let you go. I gotta have something going on, I'm letting you know now. I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again, girl. This time it's with you when I fall. tired